In Knevel en Van der Brink zei hij dat de VN nu aan zet is. De Amerikaanse minister Kerry sprak afgelopen avond harde woorden over het regime van president Assad. Volgens hem heeft de VS bewijzen dat het Syrische regime een grote gifgasaanval heeft gepleegd op onschuldige burgers. Timmermans wil dat de VS die bewijzen aan de wereldgemeenschap laat zien. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, John Boehner, wil dat het Witte Huis met het congres overlegt voordat besloten wordt om actie te ondernemen tegen Syrië. Beuner reageert daarmee op de uitspraak van minister Kerry dat president Obama vastbesloten is om het regime van president Assad te straffen voor een gifgasaanval. Beuner wil precies weten wat het Witte Huis met de actie wil bereiken. Inwoners van Bokstol willen in Den Haag protesteren tegen de proefboringen naar schaliegas. Ze vinden het verkeerd dat er eerst proefboringen worden gedaan en dat er pas daarna een discussie komt over het nut en de noodzaak van schaliegas. Ze zeiden tijdens een informatiebijeenkomst dat dat andersom moet. Op het Afrikaanse eiland Zanzibar voor de kust van Tanzania zijn 72 Nederlanders geëvacueerd toen brand uitbrak in hun hotel. Niemand is gewond geraakt. De brand was hevig en daarom moest iedereen meteen het gebouw uit. De Nederlanders zitten nu in een ander hotel op Zanzibar. Een informatieavond voor de vacature van beheerderspaar op slot Loevestein heeft 250 deelnemers getrokken. Meer dan 400 kandidaten hebben zich aangemeld maar er konden afgelopen avond niet meer dan 250 mensen worden ontvangen. Slot Loevestein is op zoek naar een beheerdersechtpaar dat dag en nacht op het terrein van het kasteel wil zijn. Het weer nog, vannacht weinig bewolking bij 12 graden, ook morgen zonnig en droog...